Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zoals verwacht heeft de meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken voor het permanente noodfonds voor de euro, ESM. In een Kamerdebat spraken D66, PvdA, VVD, GroenLinks en CDA zich uit voor deelname aan het fonds. Een van de tegenstanders, de PVV, vroeg uitstel van het debat. PVV-leider Wilders wilde wachten tot na het kort geding dat hij met betrekking tot het fonds heeft aangespannen tegen de staat. Het kort geding dient dinsdag, maar een meerderheid van de Kamer stemde voor voortzetting van het debat. Onder de nieuwe kinderasielwet zouden hooguit 500 kinderen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. UNICEF Nederland en Defense for Children hebben dat gezegd in Nieuwsuur. Volgens het wetsvoorstel komen asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Ze zouden in Nederland zijn geworteld. Minister Leers voor immigratie, integratie en asiel blijft tegen de wet. Hij is bang dat de familie van de kinderen dan ook in Nederland wil blijven. Een vooraanstaand lid van het Olympisch Comité van Oekraïne is geschorst omdat hij tientallen kaarten voor de Olympische Spelen aanbood op de zwarte markt. De man was betrapt bij een undercover actie van de BBC. Een verslaggever deed zich voor als een Britse kaartenhandelaar die kaartjes voor de Spelen in Londen wilde kopen. De Oekraïne bood de verslaggever 100 kaarten aan voor duizenden ponden. Hij wilde contant worden betaald. Toen hij met de beelden werd geconfronteerd ontkende hij dat hij de kaarten zwart wilde verkopen. De organisatie van de Olympische Spelen in Londen zegt dat het de actie van de Oekraïne zeer serieus neemt en dat er een onderzoek wordt ingesteld naar misstanden.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 She's lying. Say you love somebody, set them free. My that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is.